Hij keert zo snel mogelijk terug naar Israël. Netanyahu is op dit moment in Canada en hij zou morgen de Amerikaanse president Obama ontmoeten. De VN-veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting bijeen om te praten over de aanval. De zes schepen met hulpgoederen werden vanochtend buiten de territoriale wateren van Israël aangevallen door Israëlische commando's. De meldingen over het aantal doden lopen uiteen van 10 tot 19. In het westen van Frankrijk is een gezin met vier kinderen doodgevonden. De politie denkt dat de vader, een huisarts, zijn vrouw en kinderen heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De lichamen werden gevonden door een opa. Die ging bij het huis langs omdat het gezin niet was komen opdagen bij een familieetentje. De Duitse bondspresident Keuler stapt per direct op. Dat is het gevolg van een omstreden interview met een radiozender over de Duitse troepen in Afghanistan. Volgens de CDU-politicus waren de troepen daar om de Duitse economische belangen veilig te stellen. En dat leidde vooral bij de linkse oppositiepartijen tot veel ophef. De 67-jarige Keuler werd vorig jaar mei herkozen. Op de eerste dag van de rechtszaak tegen Benno L. in Den Bosch heeft de zwemleraar gezegd dat hij bewust kwetsbare meisjes uitkoos om te misbruiken, bijvoorbeeld met het syndroom van Down. Die zouden de ontucht minder snel doorhebben en minder snel alarm slaan. Benno L. wordt verdacht van aanrandingen, ontucht, pogingen tot verkrachting en het bezit van kinderporno. Voor het proces tegen L. zijn zeven zittingsdagen uitgetrokken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en is het vrijwel overal droog. De minima liggen rond 6 graden en lokaal ontstaat vannacht een misdank. Morgen begint de dag met zon, maar in het westen en zuiden raakt het bewolkt. Morgenmiddag valt er in het zuiden af en toe regen. Het wordt ongeveer 19 graden.